Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Franse president Macron en de radicaal-rechtse kandidaat Marine Le Pen... zijn door naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen over twee weken. Dat blijkt uit de prognoses na de eerste ronde. Macron gaat daarin met 28% van de stemmen aan kop... gevolgd door Le Pen met zo'n 24%. In Oekraïne zijn vandaag ruim 2800 mensen geëvacueerd uit steden... Het gaat onder meer om 213 inwoners van de zuidelijke havenstad Mariupol, zegt de Oekraïense vicepremier. Het aantal evacuees is lager dan gisteren. Toen lukte het ruim 4500 Oekraïners om weg te komen via humanitaire corridors. dag eerder waren het er ruim 6700. Het Amerikaanse bedrijf Maxar heeft satellietbeelden van Oekraïne gepubliceerd... waarop een kilometerslang militair konvooi te zien is. De beelden van vrijdag zijn van een plaats in het noordoosten van het land. Volgens Maxar trekt het konvooi vanaf daar naar het zuiden in de richting van de oostelijke Donbass. De verwachting is dat de Russische troepen zich de komende tijd richten op de verovering van die regio. Het konvooi zou zo'n 13 kilometer lang zijn en bestaan uit enkele honderden Russische legervoertuigen. Israël heeft twee Palestijnse vrouwen gedood bij twee incidenten op de bezette westelijke jordaan in Hebron werd een vrouw doodgeschoten die een agent van de grenswacht zou hebben aangevallen met een mes. De andere vrouw werd gedood in de buurt van Bethlehem. Zij zou waarschuwingen van militairen hebben genegeerd en ook niet hebben gereageerd op een waarschuwingsschot. Bij haar werd geen wapen gevonden. De spanningen in de regio zijn de afgelopen tijd flink opgelopen. In de eredivisie heeft PEC Zwolle thuis gewonnen van AZ. Het werd 2-1. Daardoor staat PEC niet meer laatste in de competitie. Het weer vannacht in het binnenland ligt de vorst. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen zonnig en droog, maar ook wat sluierbewolking bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 follow Over mijn oren van top tot teen Je lichaam staal, ja die sprak mij aan Je betrapt mijn staal en dat voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja je houdt me bij Loop Gelijk ondersteboven Misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven Doe dit normaal Ik zag je staan en ik dacht, hallo.